1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. 70, bijna drie keer zoveel. Dat heeft de stichting Q-Support vastgesteld na onderzoek. Deze stichting was door de overheid ingesteld om het onderzoek te doen. Het hogere aantal komt doordat veel besmette mensen de bacterie lang in hun lijf hielden. De Q-koorts-epidemie brak in 2007 in Noord-Brabant uit. De ziekte wordt meestal overgedragen van geiten op mensen. De KNMI heeft code oranje voor extreem weer beëindigd. Het zwaarste noodweer en onweer heeft het land inmiddels verlaten. Met name in het zuiden en oosten van het land is er veel overlast geweest. In verschillende plaatsen liepen kelders onder water. Op Schiphol waren veel vertragingen en de avondvierdaagse werd in een aantal plaatsen afgelast. De Nederlandse bedrijven Boskalis, Van Oort en BAM gaan meebouwen aan een tunnel tussen het Deense eiland Lolland en Fehmarn in Duitsland. De tunnel is een snel alternatief voor de ferry Puttgarden-Rugby. Het is een van de grootste bouwprojecten in Europa en kost 6 miljard euro. De tunnel wordt 18 kilometer lang en is een gecombineerde weg- en spoortunnel. De politie heeft gisteravond in Schiedam een man neergeschoten. Hij is overleden. De man zou kort daarvoor iemand hebben beroofd. Het slachtoffer van die beroving belde 112 en zei dat hij was beschoten. Agenten gingen op de melding af en schoten de verdachte neer... bij een poging hem te arresteren. De man raakte zwaar gewond en overleed korte tijd later. Of hij gewapend was, dat wordt nog onderzocht. Bij een bomaanslag op een politiewagen in de Zuidoost-Turkse stad Silopi zijn vier mensen omgekomen. Volgens Turkse media zijn de slachtoffers burgers. Er zijn ook 19 gewonden, onder wie vijf politiemensen. De bom ging af toen de politieauto reed. Het weer. Vannacht wordt het zo goed als droog en klaart het soms op. Morgen vooral in het noorden af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show.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 I did not care. And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you.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 looking at the sun. internet. www.zfmzandvoort.nl vibes I'm sending you right here. uh, you see, love is like a. I know I love what you En jij bent erbij. Try. You were waiting, I was vacant. you left for mine. Then it hit me, you're relocating, and I.